Vijf uur. moet van het NWS Journaal. Het Openbaar Ministerie betaalt de man die onterecht werd veroordeeld... voor de Hilversumse showbizmoord een schadevergoeding. Ook heeft de staat excuses aangeboden aan Martin Hunnik. Hij werd in 1984 veroordeeld voor de moord op platenproducer Bart van der Laar. Vorig jaar juni werd hij alsnog vrijgesproken. De hoogte van het smartengeld is niet bekendgemaakt. Wel zegt het OM dat er rekening is gehouden met het feit dat hij meer dan 30 jaar heeft moeten wachten op gerechtigheid. Rusland moet onderwijs in het Oekraïens toestaan op de Krim, heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag bepaald. Ook mogen de Russen politici van de islamitische Krim-Tataren niet tegenwerken. Na de Russische annexatie van de Krim werd het parlement van de Tataren verboden. De Oekraïense regering had een rechtszaak aangespannen tegen Rusland. Die aanklacht ging ook over de vraag of de Russen verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17, omdat ze rebellen hebben ondersteund. Maar daar deed het gerechtshof geen uitspraak over. Het Boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de Vlaamse auteur Griet op de Beek. Ze debuteerde in 2013 met het boek Vele hemels boven de zevende. En ze zegt in een verklaring vereerd te zijn dat een snotneus in de wereld van de letteren het Boekenweekgeschenk mag schrijven. De meeste van haar voorgangers waren al langer literaire sterren toen ze hiervoor werden gevraagd. De Boekenweek is volgend jaar van 10 tot en met 18 maart. Het thema wordt later bekendgemaakt. De Waalse pijl is gewonnen door Alejandro Valverde. De Spaanse wielrenner kwam voor het vierde jaar op rij als eerste over de finish op de muur van Hoei. Bij de vrouwen won Anna van den Breggen. De Olympisch kampioene won zondag ook al de Amstel Gold Race. Het weer nog, is vrijwel overal droog. Vannacht helder en het kan ook een paar graden vriezen. Morgen bewolkt, het blijft droog en het wordt dan maximaal 12 graden. De dagen daarna is het wisselvallig, maar wel iets warmer. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In Randstad staan 35 files, goed voor 150 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoop Oude Rijn en Vianen 5 kilometer na een ongeluk en er is één rijstok dicht. A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Daar staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A12 richting Den Haag tussen Knoop Lunetten en Harmelen 10 kilometer met ongeveer 25 minuten vertraging. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, er is één rijstok dicht bij Harmelen. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat tussen knoop Lunet en Oude Rijn 5 kilometer. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrikie de Ambacht en Papendrecht 7. Op de A16 Rotterdam in de richting Breda, tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 in de richting Gouda, 7 kilometer bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Hagenstein en Lexmond 7 kilometer. En verderop staat tussen Lexmond en dan 9 kilometer file op de A28 Amersfoort richting Zolle Tussen Amersfoort en Nijkerk 8 kilometer.